de Jong met het NOS-journaal. Ozzy Osbourne is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. De heavy Ster hield een paar weken geleden nog een afscheidsconcert met zijn band Black Sabbath. Osbourne was met Black Sabbath een van de pioniers van de heavy metal... met hits als Paranoid en Iron Man. In de jaren nul was hij op MTV te zien in de reality-tv-serie The Osbournes... waarin zijn enigszins chaotische gezinsleven met vrouw en kinderen werd getoond. Mede vanwege zijn levensstijl had hij de afgelopen jaren allerlei gezondheidsproblemen. Ozzy Osborne is 76 jaar geworden. Door de overstromingen in de Filipijnse hoofdstad Manila zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. Het land werd de afgelopen dagen geteisterd door een tropische storm. De rivier Marikina, die door de hoofdstad loopt, trad buiten zijn oevers... waardoor duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Een 78-jarige kanovaarder die vermist raakte na een aanvaring met een sloep is om het leven gekomen. Vanochtend botsten de kano en de sloep bij het Friese Ernewald tegen elkaar... waarbij de kano omsloeg en de man uit Smallingerland in het water terecht kwam. De politie vond het lichaam bij een zoekactie. De bestuurder van de sloep kwam met de schrik vrij. En op de A4 bij Knopenburgerveen zijn vanmiddag twee touringcars met elkaar gebotst. Een aantal passagiers raakten gewond. Volgens de politie hebben ze vooral nek- en hoofdklachten. Niemand is in levensgevaar. De bussen waren allebei van Flixbus. De passagiers zijn met andere bussen verder vervoerd. Vanwege het ongeluk waren enkele snelwegen bij Knopenburgerveen urenlang afgesloten. Het weer geleidelijk overal droog. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen licht wisselvallig met wat zon en vooral in het zuiden en zuidoosten een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. De dagen daarna flink wat zon, een kleine kans op een bui en een middagtemperatuur rond 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam die is nog altijd dicht... de hoogte van Hoofddorp eh, Zuid... Eh, en datzelfde geldt eh, voor de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Burgerveen. De weg is daar ook, zoals gezegd, nog altijd dicht. dit heeft te maken met het ongeluk waar twee touringcars bij betrokken waren eh, eerder vanmiddag. Eén daarvan is inmiddels geborgen, de andere nog niet. Verkeer richting Amsterdam vanuit Den Haag kan omrijden via Utrecht over de A12 en de A2.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 En ik ben voor deze uitzending door de platenkast gegaan en heb alle grote bekende artiesten uitgekozen met soms een alternatief nummer van een uh, al bekend ehm, album. Maar soms is het ook gewoon een bekend nummer. Begin the begin van Artie Show. Het komt van zijn album Self Portrait uit 2001. Artie Shaw is een van, eh, ja, een van de weinige artiesten die eigenlijk nog in, ehm, bij het in leven zijn... zijn ehm, ultieme verzamelalbum kon samenstellen. En dat is dit album geworden. En Begin the Big Win was een van zijn grote hits. Ik ga verder met Benny Goodman. Eh, het komt ook van een verzamelalbum The Ultimate Collection uit 1999. En het nummer heet Let's Dance. Benny Goodman met Let's Dance. Als je nou zo door je plaatverzameling heen gaat... dan kom ik zoveel mooie dingen tegen. En dan kom ik ook Nina Simone tegen. En ja, als je naar haar collectie kijkt van wat zij allemaal heeft uitgebracht... er is zoveel moois tussen. Ik heb voor vandaag uitgekozen Nina Simone Sings Ellington... een album uit 1962. En daarvan ga ik draaien... Do Nothing Till You Hear From Me. Nina Simone. nothing till you hear from me. Pay no attention to it. While people tear the seam of anyone's dream, it's over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take you know I haven't changed. True, I've been seen with somebody new, but does that mean that I've been untrue when we're apart? The words in my heart from me, and baby, you never will. Do nothing till you hear from me. Nothing till you hear from me. Pay no attention to what I say. Why people tear the seam of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. Do nothing till you hear from me. I've been seen somebody new, but does that mean that I've been untrue when we're apart? Words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and others. from me. You never will. Nina Simone met Do Nothing Till You Hear From Me. Ik ga verder met ehm, opnieuw Chad Baker, maar deze keer met Art Pepper. Het nummer heet For Miners Only en het komt van een ehm, album eh, dat heet Playboy Meets Chad Baker. Dus Chad Baker samen met Art Pepper. Art Pepper samen met Chad Baker voor Miners Only. Ik ga verder met, eh, met Jimmy Smith, een, eh, ja, natuurlijk ook een hele bekende artiest. En eh, daar heb ik een ja, mooi album van, van, van liggen. Dat heet Back at the Chicken Shack. Het komt uit 1960. En daarvan ga ik draaien When I Grow Too Old to Dream. Ik heb het alvast aangezet omdat het wederom veel te lang duurt. Maar ga vooral even luisteren en genieten van Jimmy Smith. When I Grow Too Old to Dream. Thank you. Jimmy Smith, When I Grow Too Old to Dream. Ik ga verder met een andere grootheid, Joe Henderson. Ik heb uitgekozen Page One. Het is zijn eerste album als een leider uit 1963. En hij wordt erop vergezeld door een eh, geweldige line-up. Op eh, trompet Kenny Dorham, op piano McCoy Tyner... dan Butch Warren op bas en Pete LaRocca op drums. Grappig verhaal van dit album is dat eh, McCoy Tyner niet genoemd wordt... op de albumcover, Waarom? Hij had net een contract getekend bij een andere platenmaatschappij. Dus voor de zekerheid hebben ze hem maar uitgelaten. Maar hij speelt wel degelijk mee. Het nummer heet Blue Bossa, Joe Henderson. van Joe Henderson... van zijn eerste album als leider Page One. Ik ga verder met Bill Evans. Die is ook al een tijd niet voorbij gekomen. Ik heb een eh, live nummer uitgekozen van het album dat heet Waltz for Debbie. En daar ga ik het gelijknamige nummer van draaien. Bill Evans. Bill Evans met Waltz voor Debbie. Tijd voor iets vocaals. Sarah Vaughan, ook een vrouw met een prachtige stem. Ik ga van haar draaien het nummer One Mind Julep. Het komt van het album Your Mind You. Geproduceerd eh, door Quincy Jones. over, you said I saw you when You kissed my daughter. Your Mind You. Ik ga verder met opnieuw een naar Earl Bostic. Een voorbeeld voor vele andere muzikanten, waaronder John Coltrane. En hij is ook de grondlegger van de R&B. Hij schreef veel muziek en maakte ook enige tijd zelf heel veel muziek. En daarin eh, zijn hele bekende nummers gemaakt, zoals Flamingo. Ik heb nu uitgekozen de Third Man Team van het album Dance Music from the Bostic Workshop. Earl Bostic. Bostik met de Third Man Team. Ik ga verder opnieuw met een powervrouw. Etta James, ook een geweldige zangeres. En ze heeft een album uitgebracht, dat heet Chessbox. En daarvan ga ik draaien Payback, Etta James. Oh, yeah, you know how much I love you, so you keep me guessing. You know I'm gonna wait so you keep me awake. Payback van Etta James. Ik ga nog één keer een stuk terug in de tijd. Ik ga naar Louis Jordan. En samen met zijn Tiffany 5, uh, eh, Games, 5 Guys Named Joe. I want to tell you a story from way back. Truck on down and dig me, Jack. There's Big Mo. Furianadana. A little Mo. Furianadana. Four-eyed Mo. Furianadana. No Mo. Furianadana. Look at brother. Look at brother. Look at brother, he'd more, he'd more. Mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo greatest man around. Makes the cats jump up and down. Who's the talk of Rhythm Town? Five guys named Mo. When they start to beat it out, folks jump, jump and shout. Who the critics rave about? Five guys named Mo. They came out of nowhere, and that don't mean a thing. That's right. They rate high, and you'll know why when you hear them swing. Mop, highbrow, lowbrow, all agree. They're the tops in harmony. I'm telling you, folks, you really ought to see. Five guys named Mo. you dig me, Jack? There's Big Mo. Little Mo. Four-eyed Mo. No Mo. Look at brother, look at brother, look at brother, eat more. guys, four and more, guys, no more, five guys, eat more, five little guys name Mo. Ja, Louis Jordan met Five Guys Named Mo. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van deze uitzending. En dat is een nummer van Lionel Hampton. Ik was laatst op North Jazz en daar trad zijn eh, big band op. Lionel Hampton leeft niet meer, maar nog een aantal van zijn muzici wel En zij eh, gaan door onder de naam eh, Louis, Hampton, Louis Lionel Hampton Big Band. En ze gaven een geweldig concert. En een van de laatste nummers die ze draaiden was... Eh, een nummer wat Lionel Hampton altijd eigenlijk als een van zijn laatste nummers draaide. Speelde Flying Home. Het ehm, komt van het album deze keer Live at the Museval. Dat is een theater in Haarlem. Ik heb er eigenlijk niks over terug kunnen vinden. Het is opgenomen in 1978. Hemp in Haarlem heet het eh, album Live at the Musical in Haarlem. Flying Home. We luisteren naar Flying Home van Lionel Hampton, live opgenomen in Haarlem.